Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KLM en Transavia houden hun vliegtuigen een groot deel van de dag aan de grond. Het Nederlandse luchtruim is tot zeker 6 uur vanochtend gesloten vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. Uit voorzorg hebben de twee maatschappijen ook voor de uren daarna alle vluchten geschrapt. De KLM vliegt op zijn vroegst weer om 2 uur vanmiddag, Transavia op zijn vroegst om 4 uur. Zeker tien Europese landen hebben hun luchtruim vanwege de aswolk geheel of gedeeltelijk gesloten. Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel verbetert, omdat de aswolk zich over heel Noord-Europa verspreidt. Het is voor het eerst sinds de aanslagen van 11 september 2001 dat het vliegverkeer op zo'n grote schaal is ontregeld. Veel reizigers naar Europese bestemmingen kiezen nu voor de trein. De NS zet daarom extra treinen in naar Parijs, Londen en Frankfurt. Het eerste verkiezingsdebat op tv in de Britse geschiedenis is volgens verschillende peilingen gewonnen door de liberaal-democraat Nick Clegg. Zijn voorsprong in kijkersgunst op de nummer 2, de conservatief David Cameron, varieert van 17 tot 39 procent, al naar gelang de peiling. Labour-premier Gordon Brown is in de meeste peilingen de verliezer. Volgens waarnemers slaagde de Klek er goed in zijn partij te presenteren als een alternatief voor de twee andere partijen. En ze weg te zetten als oude partijen die echte hervormingen in de weg staan. Bij de Kuip in Rotterdam is het gisteravond onrustig geweest. Een demonstratie van zo'n 400 Feyenoord-supporters tegen het besluit om de finale van de KNVB-beker te verdelen over twee wedstrijden liep uit de hand. De mobiele eenheid werd bekogeld met stenen en de betogers probeerden op te rukken naar een politiebureau in de buurt. De ME zette de omgeving af en voerde charges uit. Rond 10 uur was het weer rustig. Er zijn vier mensen opgepakt. Mogelijk volgen na het bekijken van camerabeelden meer arrestaties. Het weer, vannacht is het bewolkt en het blijft droog.